Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Een groep Nederlandse juristen dreigt Facebook voor de rechter te slepen... als de social media site niet voor 15 januari stopt met het opslaan van Europese gegevens in de VS. Dat schrijven de juristen in een brief aan Facebook en zijn dochterbedrijven WhatsApp en Instagram. In oktober bepaalde het Europese Hof van Justitie dat data van Europeanen niet zomaar in de VS mag worden opgeslagen, omdat de privacy van gebruikers daar niet genoeg is gewaarborgd. Technologiebedrijven zijn ondanks die uitspraak niet gestopt met het opslaan van de gegevens. De 21-jarige Kuda uit Zimbabwe blijft voorlopig in Nederland. Kuda was uitgeprocedeerd en zou vanmiddag op het vliegtuig naar zijn geboorteland worden gezet. Volgens de gemeente Hilversum is hij op dit moment in gesprek met zijn advocaat en zit hij niet in het vliegtuig. Meer wil de gemeente niet zeggen, in het belang van Kuda. Vanochtend riep de gemeente Hilversum staatssecretaris Dijkhoff op om terug te komen van de beslissing Kuda uit te zetten. Bij een luchtaanval op een stad in het noordwesten van Syrië zijn volgens de Syrische oppositie tientallen doden en gewonden gevallen. De aanval was gericht op een markt en onder de slachtoffers zijn veel bezoekers. Volgens Syrische rebellen is de luchtaanval uitgevoerd door Russische straaljagers. Marine Le Pen is door een Franse rechter vrijgesproken van het aanzetten tot haat. De partijleider van het Front National vergeleek in 2010 islamitische straatpredikanten met nazi-bezetters omdat de predikanten buurten in hun macht zouden houden. Het Franse OM had al vrijspraak geëist. Volgens de aanklager was de opmerking schokkend, maar niet bedoeld om een hele bevolkingsgroep te beledigen. Het weer wisselend bewolkt vandaag en overwegend droog bij 7 tot 10 graden. Vanavond volgt vanuit het zuiden regen. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 10. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, maar smiddags ook af en toe droog. En het is dan 11 tot 14 graden. Dit was het NMS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor brugge 5 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur verdraging. Dan staat de vrachtwagen met pech, de rijstrook is dicht. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is de vertraging 10 minuten. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 3. A27 Almere richting Utrecht. verknopen Lunetten 5 kilometer na een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. A28 Amersfoort Utrecht voor de Uithof 4.